staat een veerhuis, daar woont een meisje, Grietje is haar naam. U zult haar daar helaas niet meer ontmoeten, want Amor heeft ook hier zijn werk gedaan. U zult haar daar hele dag voer zij de mensen over. Ze deed haar werk met opgewekt gezicht. schipper die geregeld daarvoor voorbij voer, heeft met zijn lied het blonde kind bekoord. Op zekere dag liet hij het anker vallen en nam zijn greet ze blij met hem langs verre kusten. Ze nam voor altijd afscheid van de pot. In het veerhuis woont sindsdien een ander meer. see.